uur. Marnik met het NOS-journaal. In de noordelijke provincies rijden vandaag vrijwel geen treinen van de NS vanwege een staking. NS-medewerkers leggen het werk neer omdat ze meer loon willen. Ook delen van Flevoland en Overijssel worden daardoor getroffen. De NS zet geen bussen in en adviseert mensen om zelf ander vervoer te zoeken. De treinen van de regionale vervoerders rijden wel. De NS-staking in het noorden van het land duurt 24 uur. Vrijdag wordt in het westen het werk neergelegd. Het kabinet wacht op het rapport van Johan Remkes... voor er verdere stappen worden gezet in de stikstofaanpak. Dat is de uitkomst van het urenlange debat over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra... over de deadline van de stikstofdoelen. De oppositie vroeg zich af hoe het staat met de eenheid in de regering... maar volgens de coalitiepartijen is er nog vertrouwen en staan ze nog achter het regeerakkoord. Klanten van Eneco die met hun zonnepanelen meer stroom terugleveren dan verbruiken... krijgen daar binnenkort flink minder geld voor. Nu is die vergoeding nog gekoppeld aan de stroomprijs... en die kan oplopen tot meer dan 50 cent per kilowattuur. Vanaf volgende maand wordt die vergoeding 9 cent. Volgens Eneco is teruggeleverde stroom minder waard... doordat zonnepanelen steeds populairder zijn geworden... Door de maatregel krijgen volgens het AD mensen met een duur energiecontract... jaarlijks honderden euro's minder voor de teruggeleverde stroom. Michel Martin, de ex-vrouw van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux... kan vanaf vrijdag gaan en staan waar ze wil. Die dag vervallen de voorwaarden die gelden sinds haar vrijlating tien jaar geleden. Martin was tot 30 jaar zelf veroordeeld vanwege medeplichtigheid aan de moord op vier meisjes in de jaren 90... In 2012 kwam ze vrij, maar ze mocht daarna niet naar de woonplaatsen van nabestaanden. Ook mocht ze niet zomaar op vakantie. Dutroux zelf zit nog altijd in de cel. Het weer staat weinig wind en het is een graad of 16.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 <laughs> yeah. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van vella. Ook wij kennen op in trainingskin, ik keer, je maar bij ik en een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu dus zit ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Van Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Ella, op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella barella, ella. Op mijn barella, ella. Op mijn barella, Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is. Het voelt alsof het op mij is gemengd, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit. Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet weer niet mee zit. Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud, dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op isla. Oh, ben op Barella, Ella. Barella, Ella. How many times I'm mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van Matty Move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen padden, zijn trein, niks skin, niks maar bij ja. Ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies in de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Fella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella maakt zijn naambaar waar, want de zon schijnt.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 are good times But remember this been on this path of life for so long We'll have walked a thousand miles Sometimes stroll hand in hand isn't easy, but still There's a road going down the other side of this hill Forget where you're coming from Pretend that it's all real Soon this will all be someone else's dream This will be someone else's dream disappointment for so long.